Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat het kabinet vandaag aftreedt. Het heeft te maken met de kinderopvangtoeslagaffaire. De Belastingdienst zei dat duizenden ouders fraudeerden met hun toeslag. En dat bleek niet te kloppen, maar toen zaten die ouders al diep in de geldproblemen. Dus denkt het kabinet over aftreden. Over een uurtje komen de ministers allemaal samen, vertelt verslaggever Wilco Bam. Vooral dus om te beslissen welke politieke consequenties ze daaraan verbinden. En eh, ja, na 11 uur kan dus eigenlijk op elk moment het bericht komen... dat eh, de premier Rutte naar de koning gaat om het eh, ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Een heftige aardbeving op het eiland Sulawesi in Indonesië. Tientallen mensen zijn omgekomen, veel gebouwen zijn beschadigd... en duizenden mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd. In heel Nederland kan verpleeghuispersoneel nu een coronaprik krijgen. De laatste van de 25 vaccinatielocaties zijn vandaag opengegaan. Het is de bedoeling dat de komende weken meer dan 200.000 medewerkers van verpleeghuizen worden ingeënt. In China gaat het hard met de coronabesmettingen. Sinds maart werden er niet zoveel nieuwe gevallen geteld. De regering roept mensen daarom op om volgende maand tijdens Chinees nieuwjaar niet zomaar bij vrienden en familie op bezoek te gaan. Alleen noodzakelijke tripjes mogen nog. En Femke Louise staat er weer niet zo lekker op qua coronaregels. De politie viel gisteravond in het Noord-Hollandse plaatsje Leinden een lood binnen. Daar waren zo'n 70 mensen die zich niet netjes aan de coronaregels hielden. Ze waren bezig met clipopnames, is te zien op de Insta van Femke... en ook van rapper Blakka, die meedoet in de video. Man, sorry. Zo, ik zit in de waggie, man. In zijn stories is te zien dat de politie rondloopt in de loods. Iedereen die binnen was kreeg een boete. Het weer, wordt een bewolkte dag. In het noorden kan wat natte sneeuw vallen.